Maar de opvang is zo slecht geregeld in België, zegt de Raad van State, dat terugsturen onmenselijk is. Eh, er is een wachtlijst eh, en die is vrij groot. Ehm, dus we zijn eigenlijk aangewezen op de dakloze opvang, maar ook daarvan eh, is volstrekt onduidelijk eh, of zij daar eigenlijk binnenkomen. Dus ehm, komen deze mensen op straat terecht. En dat is ook het beeld wat we hebben. En eerlijk gezegd ook het beeld wat de Belgische autoriteiten uitdragen. Oftewel, de Raad heeft er niet echt vertrouwen in dat België de problemen wil oplossen. Er zijn vier mensen opgepakt voor een schietpartij op de A13 vorige maand. Het gaat om een man van 24 en drie minderjarige jongens uit Amsterdam en Zandvoort. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden begin juni een taxichauffeur achtervolgd hebben van Rotterdam naar Den Haag... en hem beschoten hebben. De chauffeur raakte gewond. Milieu Centraal mag gewoon doorgaan met een campagne over houtstoken. Daarin wordt gewezen op de negatieve gezondheidseffecten van houtkachels en open haarden. De haarden- en kachelbranche vond de campagne te ver gaan. Onder meer omdat houtrook wordt vergeleken met sigarettenrook. Ze stapte naar de reclamecodecommissie, maar die vindt dat de campagne niet aangepast hoeft te worden. Ja, vandaag is de laatste echte kans voor de sprinters in de Tour de France. Over een half uur begint het peloton aan een redelijk vlakke etappe. En dus is het kijken naar de grote motoren, zoals de Italiaan Milan en de Belg Merlier. Het is ook de laatste kans voor onze landgenoot Dylan Groenewegen om een rit te pakken. Ja, en over landgenoten gesproken. Van de Poel en Van den Berg waren al naar huis. Maar verslaggever Steven Dalebout, er stapt nog een Nederlander van zijn fiets. Ja, maar wel met heel erg goed nieuws. Danny van Poppel. Hij eh, is vader geworden voor de eerste keer van zijn dochter Bobby van van Poppel. Nou, gefeliciteerd zou ik zeggen. En hij is eh, zo wijs geweest om meteen de auto te pakken en naar huis te gaan. Heb ik nog het weer. Vallen weer buien, vooral in de zuidelijke helft van Nederland. Op andere plekken ook wat zon bij 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Baren en Hilversum Noord, 4 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Roelofarensveen en Hoofddorp, 7 kilometer. Dat komt door werkzaamheden.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 Gevolgd door Blondie, Hearts of Class. En ik ga door met Paul McCartney, We All Stand Together. Walk of Fame in de Kerkstraat is ooit een geweldig initiatief geweest. Nog steeds worden de tegels van beroemdheden met een link naar Zandvoort bekeken en gefotografeerd. De kwaliteit van de stenen, ja, die afbeeldingen, dat is alleen aan slijtage onderhevig. Het zou mooi zijn als deze serie weer in ere kan worden hersteld. Sam Cooke, Only 16. She was only 16. on the 16th. I loved her so, but she was 16. too young to fall 16. in love, and I was too young to know. We'd laugh and 16. we'd sing and do the little things that made my heart glow, but she was too young to fall in love, and I was too young why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was 16. too young to fall 16. in love was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was only sixteen, only sixteen, with eyes that would but she was too young to fall in love, and I was too young to know. But she was too young to fall in love. de Common Arts met Don't Leave Me This Way. Het zijn niet alleen meeuwen die op het Zandvoortse strand te vinden zijn. Ook aalschorvers kunnen regelmatig voor of op strand. Ze wonen op een eiland in de waterleidingduinen en vliegen in kleine groepen de hele dag over. Op en neer naar zee. Daar duiken ze erop los en verdwijnen onder water. Om vaak pas na enkele minuten weer tevoorschijn te komen. Nadat ze de vleugels aan de wind hebben gedroogd, keren ze huiswaarts om de volgende dag weer te komen vissen in de Zandvoortse Zee.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 Begin jaren 90 had de groep enkele grote internationale hits. Na een succesvolle samenwerking van Dani Klein en Billy Lambert is de band Arbeid Adelt werd in 1986 samen met contrabassist Dirk Schoofs Vaya Condias opgericht. Omdat hun hart bij de jazz, opera en zigeunermuziek lag... en het een genre was dat in Brussel nauwelijks bekendheid genoot. Hier is Vaya Condias met Don't Break My Heart. deserted and so lonely. And no one can take that pain away. the anger and the fury and the fears living inside me. Should you love me? Would you love them just the same? many times through caution to the wind. So if you try to understand me, would you crucify or damn me? Or stand by me like smoke around the flame? was Phil Collins met You Be My Heart. Bij Voel Je Fit Senioren doen we in een ontspannen sfeer simpele ademhalingsoefeningen en rustige bewegingen. Hierdoor versterk je je spieren en maak je je lichaam los en flexibeler. Docente Ines Volkers heeft jarenlange ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen zoals reiki en yoga. Zij begeleidt u deze ochtend naar een soepele lichaam en een ontspannen geest. Na afloop kunt u gezellig napraten met koffie of thee. Deze les is speciaal voor senioren. U kunt meedoen als u zonder hulp weer van de grond kunt opstaan. Deelname op een stoel is natuurlijk ook mogelijk. En het is elke dinsdag en vrijdag van 10 tot 11 uur. En het is 3 euro per les, inclusief koffie, thee na afloop. En u kan alleen betalen met de pin.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 Een kok bereidt met medewerking van de deelnemers van het RIWB en Nieuw Unicum een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners. Maandag en donderdag van 5 tot 7 uur s avonds. De kosten voor deze maaltijd is 10,50 per persoon. Dit is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas zijn de kosten slechts 6 euro. U dient wel te reserveren voor de maaltijd en dat kan tot woensdag of vrijdagmiddag ervoor tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt, telefoonnummer 5740330. Afzeggen kan tot maandag, dinsdag en donderdagochtend tot 10 uur. Elton John, Club of the End of the Street. When of the heavens hand in hand. There's a shady place yet die. was de Black Mamba met Love is on my side. Misschien heb je nog maar net een computer, tablet of smartphone... en kun je nog niet zo goed ermee overweg. Of heb je al langer zo'n apparaat en gaat het je prima af. Of je nu beginner of gevorderde bent, iedereen kan wel eens vastlopen. Hoe fijn is het dan om persoonlijke hulp te krijgen? Dat kan bij het Digitaal Sterk Centrum. Elke maandag kun je van 10 tot 12 uur Terecht voor al je vragen in de bibliotheek van Zandvoort. Elke woensdag kun je van half tien tot twaalf uur terecht in Pluspunt Noord. Eerste hulp bij de computer, sociale media en internet. De vrijwilligers van het Digitaal Sterk Centrum helpen je bij jouw vragen of digitaal gebied. Bijvoorbeeld hoe je wifi op je telefoon instelt of een app op je tablet installeert. Misschien wil je jouw eigen tempo oefenen op de computer of zoek je juist naar een computercursus in een groep. Samen met de vrijwilligers bespreek je wat nodig is en hoe je kunt werken met jouw digitale vaardigheden. Norman Kringbaum, Spirit in the Sky. het weer, lunch van deze woensdag. Ik hoop me volgende week terug te zien. Ik doe het dan weer vanuit mijn eigen studio in Hoofddorp.